Normaal gesproken ervaart het dier geen dreiging. En weet hij dat de begrenzing van het leefgebied van de weide eh, het prikkeldraad is. Dus dan, dan, gaan ze niet het risico nemen om eh, eh, zichzelf letsel aan te brengen. Maar ja, op het moment dat er iets on onvoorspelbaars gebeurt. Zo'n helikopter. Ja. Dan, dan, dan, denken ze daar niet meer aan. En dan eh, eh, denken ze maar één ding en dat is eh, weg hier. Zo kreeg een koe daar zoveel stress van dat hij beviel van een doodgeboren kalfje. En een paard dat zich openhaalde aan het prikkendraad moest, zich, moest worden afgemaakt. Defensie betaalt in dat soort gevallen dus een schadevergoeding. Het is voor de brandweer steeds vaker niet haalbaar om snel met voldoende bemanning bij een brand te zijn. Daarvoor waarschuwen veiligheidsregio's. Hoofdreden is dat het aantal vrijwilligers steeds verder afneemt... waardoor er onvoldoende personeel overblijft om branden goed te kunnen blussen. En agenten in Zundert, in Brabant, hadden hun handen vol aan een man die flink met zijn auto slingerde. Hij reed dwars over de rotonde, raakte verderop nog een bloembak en kwam rakelings langs een vol terras. De bestuurder negeerde het stopteken van agenten... waardoor die hun auto voor de zijne moesten zetten om hem tot stilstand te brengen. Bij het blazen kwam het promillage op 1,5 en dat is genoeg voor 8 tot 14 glazen bier. De organisatie van de Oostenrijkse GP, waar nu gereest wordt... heeft extra maatregelen genomen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en ook aan te pakken. Vorig jaar zeiden veel vrouwen dat ze lastig werden gevallen door dronken mannen. De maatregelen lijken effect te hebben, al dus deze vrouw. Ja, geweldig. Hou, wow. Heb je om je heen gekeken, man? Lekker dansen, lekker feesten. Ik heb geen stem meer. Al die dronken kerels, is, het wel safe hier? Ach man, hou op man. Het is toch alleen maar gezellig, jongen. Waar hebben we het over? De race is nu een uur bezig en Max Verstappen gaat aan kop. Dan het weer.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 Net als gisteren staan er ook vandaag weer veel files rond Amsterdam... door de afsluiting van de A10 Noord. Daardoor vielen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10 bij Knoop het Watergraafsmeer. Die hebt daar een kwartier extra reistijd nodig. Op de A10 Zuid in beide richtingen ruim 20 minuten verdraging. En op de A9 van Amstelveen naar Diemen is een ongeluk gebeurd voor knooppunt Diemen. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Je kunt wel via de parallelbaan, maar de vertraging is ongeveer een half uur.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 Es por ti, tú por mí, es por ti, por mí, por ti, por mí. quinata esa son sonaría son ¿Quién lo diría? Que tal la quinata esa son sonaría Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la quinata esa son sonaría lo think about it The harder it gets for me to find those things That used to make me happy And I know it's all been said before I need peace, I need love I need all the things sent from above I need chocolate cake and lemon pie I need all the things that make you smile I want fame, and I want sunshine I want all the things sent from could put a smile upon my face And make this world a better place When I'm feeling down I think of simple things that help me get by yeah. Oh, power and religion Are holding hands against all reason Soon the politicians Will be touching little boys with Pope's permission I, I never fiction I know it's all been said before But still you don't seem to stop the boy I need peace, I need love I need all the things that fall above I need chocolate cake and lemon pie I need get back.